moet met het RWS Journaal. Gemeenten moeten betere hulp bieden aan inwoners met problematische schulden... stelt de nationale ombudsman Reinier van Zutphen... die de toegang tot gemeentelijke schuldhulpverlening onderzocht. Volgens Van Zutphen is die toegang niet altijd laagdrempelig en breed genoeg... terwijl de wet dat wel voorschrijft. Ze mogen er op voorhand geen groepen worden uitgesloten... maar dat gebeurt volgens de ombudsman wel. Ook klagen mensen dat ze veel formulieren moeten invullen of workshops moeten doen om in aanmerking te komen voor hulp. De militaire vakbond ACOM wil zo snel mogelijk met Defensie praten over de problemen met veiligheidscontroles. De bond is geschokt door de conclusies van de commissie van de vier. Die zegt op basis van onderzoek naar het dodelijke ongeluk met een mortiergranaat in Mali... dat er bij Defensie structureel te weinig aandacht is voor de veiligheid. Ook de militaire vakbond AFNP noemt het een schokkend rapport. Minister Bijleveld van Defensie zei na de presentatie alle aanbevelingen van de commissie over te nemen en er meteen mee aan de slag te gaan. KLM past op aandringen van China de aanduiding van Taiwan en Hongkong aan. In de lijst bestemmingen van KLM werden die als afzonderlijke landen beschouwd. Maar de regering in Peking beschouwt ze als onderdeel van China. De Chineestalige website van KLM is inmiddels aangepast. Ook de Nederlandse website wordt veranderd. Door Taiwan en Hongkong geen landen meer te noemen, maar bestemmingen de Kiki Bertens is uitgeschakeld in de derde ronde van de Australian Open. De Zuid-Hollandse verloor in Melbourne in twee sets van Caroline Wozniacki uit Denemarken... die als tweede is geplaatst voor het toernooi. Het was de eerste keer dat Bertens zover kwam op het Australische toernooi. Het weer nog, het is wisselend bewolkt vandaag. Verspreid over het land komen enkele buien voor, die soms winters zijn. Er is ook wat ruimte voor de zon, het is ongeveer 5 graden. Ook in het weekend is het vrij onbestendig met winterse buien. S'nachts en in de vroege ochtend is er bovendien grote kans op gladheid. Overdag wordt het opnieuw zo'n 5 graden.